Mariette Krol met het NOS Journaal. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn zo'n 76.000 bedrijven gestopt. Het hoogste aantal sinds het CBS in 2007 begon met meten. Vier van de vijf gestopte bedrijven waren van ZZP'ers. Volgens het CBS kan dat komen doordat meer mensen weer in dienst worden genomen... vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het coronatoegangsbewijs moet blijven als laatste redmiddel om bedrijven open te houden... mocht het virus weer oplaaien... Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Het coronabewijs komt niet voor in de conceptversie van de nieuwe permanente coronawet. Steeds meer politieke partijen waren tegen het opnieuw inzetten van de pas. Veel ondernemers zijn daar boos over. Ze willen voorkomen dat bij een nieuwe coronagolf de economie weer op slot gaat. Het lichaam dat vanochtend in een zwemplas in Waalwijk is gevonden... is van de Poolse man die werd vermist, meldt de politie. Het is een man van 36 die in Waalwijk woonde. Gisteren werd al naar hem gezocht en vandaag werd daarbij een sonarboot ingezet. De man is verdronken. Bij de WK paardensport in Denemarken heeft Nederland weer een bronzen medaille veroverd. Dressuur-Amazone Dinja van Lieren behaalde twee dagen geleden al brons op de Grand Prix Special. En ze werd vanavond met haar paard Hermes ook derde op het koningsnummer van de dressuur, de kuur op muziek. De 31-jarige Van Lieren doet voor het eerst mee aan het WK. Real Madrid heeft de Europese Supercup gewonnen. De Spaanse ploeg won in Helsinki met 2-0 van Eintracht Frankfurt. De Europese Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League... en de Europa League van vorig seizoen. Real Madrid heeft de prijs nu vijf keer gewonnen, net als FC Barcelona.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 Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone, someone's my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. care, we'll stay I'm good right here I've been waiting for you all year Come play, make a mess right here Do whatever I like, it weird, okay Let him disappear Say whatever you want to hear Just say.